Mensen die onderweg zijn kunnen dus maar beter weer omkeren. En feestvierders op de campings wordt gevraagd om de tent in te pakken en te vertrekken. In Flevoland staat vandaag de laatste dag van Wildeburg op het programma. Dat gaat vooralsnog wel door. Bij het CDA zijn ze er nog niet uit wie de grote stemmentrekker moet worden bij de verkiezingen die eraan komen. Hugo de Jonge wordt het in ieder geval niet, zei hij gisteren bij Op1. U gaat niet op de lijst staan? Nee, dat is geen nieuws. Ik heb ook de vorige keer was ik ook niet op de lijst. U bent door het lijsttrekker geweest een tijdje? Partijleider? Nee, ik moest op een of andere moment moest ik natuurlijk gewoon kiezen tussen het lijsttrekkerschap en het zijn van minister. Maar u gaat ook deze keer niet op de lijst staan? Nee. Maar dan zegt hij ook, ik word geen partijleider. Nee, maar ja, dat lijkt me ook niet zo logisch, toch? Op dit moment is Wopke Hoekstra nog partijleider... maar binnen het CDA wordt er over hem getwijfeld. In Georgië is de Pride afgelast... nadat anti-LHBTI-demonstranten de boel hebben verpest. Extreemrechtse groepen hadden opgeroepen om te komen rellen bij de Pride. Zo'n 2000 mensen gingen dat ook echt doen. De Pride-deelnemers moesten met bussen naar een veilige plek worden gebracht. En in Berlijn klonk het gisteren de hele dag zo. 200.000 mensen kwamen reven tot ze niet meer konden... op het grootste techno-straatfeest van het land, Rave the Planet. Het is de opvolger van The Love Parade. Een straatfeest dat vroeger elk jaar werd gehouden in Duitsland. En in 2010 stopten ze daarmee toen 21 feestvierders omkwamen in de verdrukking. Bij Rave the Planet ging het grotendeels goed. Wel was het erg heet natuurlijk gisteren. De Berlijnse politie vroeg mensen om niet helemaal naakt over straat te lopen... want daar hadden mensen over geklaagd. En het weer, eerst wat zon, later kan het in het zuidoosten stevig gaan onweren. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor dat deel van het land.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 Let's go! Wakke ochtend, haverkapper, kan niet zonder. Dat ik nog leef na nou, gisteravond is een wonder. Nou, dat ik nog leef. In mijn oortjes heb ik geuzen en gorgels. Ik kan niet wachten op mijn vakantie. fleur vakantie.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 And we were trying different things And we were smoking And we were smoking funny things Making love out by the lake to our favorite songs Sipping whiskey out the bottle Not tomorrow Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long Singing Sweet Home Alabama all summer long That's it, that's it.